Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Een paarse coalitie is meneer Rutte heel ver weg. Dat zei hij in het tv-programma Nieuwsuur. Rutte wees erop dat er na de verkiezingen van twee jaar geleden wekenlang is onderhandeld om te komen tot een Paars Plus coalitie van VVD, PVDA, D66 en GroenLinks. Toen lukte het bij lange na niet om het eens te worden, zei Rutte. Nu de PvdA de rode veren volgens hem weer heeft aangetrokken, onder leiding van Diederik Samsom, zijn de verschillen volgens Rutte alleen maar groter geworden. In Egypte hebben honderden voetbalfans het hoofdkantoor van de voetbalbond aangevallen. Ze protesteerden tegen de hervatting van de competitie. Ze hebben vernielingen aangericht en voetbaltrofeeën meegenomen. De fans willen dat de mensen worden gestraft die verantwoordelijk zijn voor de voetbalrellen in februari in Port Said. Daarbij kwamen 74 mensen om het leven. De voetbalbond legde na de rellen de competitie stil, maar onlangs werd besloten dat die toch weer wordt hervat. Justitie in Egypte heeft na de rellen meer dan 70 mensen aangeklaagd, onder wie hoge politiefunctionarissen die te weinig zouden hebben gedaan om de rellen te voorkomen. Koningin Beatrix heeft de eremedaille voor kunst en wetenschap van de huisorde van Oranje uitgereikt aan Irma Boom. Boom is bekend als vormgever van boeken en zowel in Nederland als in het buitenland gelauwerd. Haar hele oeuvre is opgenomen in de bijzondere collecties van de Universiteit van Amsterdam. Op de zevende dag van de Paralympische Spelen in Londen is het eerste dopinggeval bekend geworden. De Braziliaanse gewichtheffer Bruno Pinheiro Carra is geschorst na het gebruik van pillen die kunnen worden gebruikt om spierversterkende middelen te verdoezelen. Hij mag in Londen niet in actie komen.